Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Tientallen gemeenten willen graag dat de landelijke overheid meer voorlichting geeft over 5G. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Er zijn mensen die bezorgd zijn over mogelijke gezondheidsrisico's van 5G. Er zijn zendmasten in brand gestoken. En er is zonder succes geprobeerd de uitrol van 5G bij de rechter tegen te houden. Bijna 90% van de gemeenten die hebben gereageerd zeggen dat ze vragen van bezorgde burgers krijgen en dat ze daar zelf antwoord op moeten geven. Ze zien liever dat de landelijke overheid met voorlichting komt. Bij een schietincident op een camping in Appeltern in Gelderland zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Volgens de politie zijn het een man en een vrouw. Wat hun relatie is, wordt nog onderzocht. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie verwacht later vandaag met meer informatie te komen. De Filipijnse journaliste Maria Ressa is veroordeeld voor smaad. Ze kan een celstraf van maximaal zes jaar krijgen. Ressa is hoofdredacteur van een nieuwsite die kritisch is op het beleid van president Duterte. De aanklacht gaat over een artikel waarin een rijke zakenman in verband wordt gebracht met criminaliteit en banden met een oud-rechter. Ressa heeft de beschuldigingen van smaad altijd ontkend en zegt dat dat proces politiek gemotiveerd is. Nederlanders geven sinds de start van de coronacrisis minder geld uit aan bier. In maart en april was het meer dan 30% minder, in mei 7%. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bierbrouwers. Er werd wel meer bier verkocht in de supermarkten en slijterijen... maar dat kon het verlies van bieromzet in de horeca bij lange na niet goedmaken. De afgelopen maanden hebben brouwers de productie teruggeschroefd... maar langzaamaan wordt die inmiddels weer opgestart.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 嗯。 internet. www.zfmzandvoort.nl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 lonely mandolin. See those people shout out loud. Give me more and give me more. And now I'm thinking to myself, take me to the matador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 joyful hymn. Silver sunlets reach the sky. silver sun that reached the sky